Clemens Peters met het NOS Journaal. In Leiden heeft de herdenking voor de slachtoffers van de steekpartij van afgelopen vrijdag honderden mensen getrokken. Bij de steekpartij in een diaconaal centrum kwam een man van 66 om het leven. Twee mensen raakten gewond. Diezelfde dag werd na een klopjacht iemand aangehouden, maar de politie kan niet bevestigen of hij ook verdacht wordt van de steekpartij. De gevechten in Oost-Oekraïne zijn geïntensiveerd, meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. De afgelopen dagen zouden er aanvallen zijn uitgevoerd in de buurt van Kharkiv en Kupiansk. De posities van Russische en Oekraïense militairen veranderen volgens het ministerie meerdere keren per dag. Ook in en rond Bakhmut wordt hevig gevochten. Die stad is nu nog in handen van de Russen. De handgranaat die gisteren werd gevonden bij een dancefestival in Purmerend... was waarschijnlijk niet gericht tegen het festival. Het explosief was aan een hek vastgemaakt, zegt de politie... en zou bij een ontploffing niet gevaarlijk zijn geweest voor bezoekers. De EOD heeft de granaat weggehaald. Vannacht werd een 26-jarige verdachte aangehouden... in zijn huis in de gemeente Edam-Volendam. De Europese Commissie en Tunesië hebben een migratiedeal gesloten. Afgesproken is onder meer dat Tunesië de grenzen beter gaat bewaken. Premier Rutte, die samen met zijn Italiaanse collega Meloni... en commissievoorzitter von der Leyen de deal heeft gesloten... zei dat er ook afspraken zijn gemaakt over het verder tegenwerken van mensenhandelaren en smokkelaars. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft het mannen-enkelspel van Wimbledon gewonnen. Op het gras in Londen versloeg Alcaraz in vijf sets de 36-jarige Serviër Novak Djokovic. Die had gehoopt zijn 24e Grand Slam toernooi te winnen. De 20-jarige Carlos Alcaraz is de op twee na jongste Wimbledon-winnaar na Boris Becker en Björn Borg. Het weer, opklaringen en afnemende wind. Vannacht is het droog met minima rond 13 graden.